Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Den Haag heeft graafmachines neergezet... om de toegang naar het gebouw van de Tweede Kamer te blokkeren. Boeren komen vandaag weer met de trekker naar de stad om te protesteren. Er geldt daarom een noodverordening. Intussen zijn veel politici boos op de boeren omdat die telefoonnummers online hebben gezet van twee CDA'ers. Die worden nu plat gebeld, eh, vreselijke sms'jes, noem maar op. Dat is puur intimidatie. Zo kun je in een beschaafd land, in een fatsoenlijk land... waar normen en waarden gelden, niet met elkaar functioneren. En het is bovendien ongelooflijk laf. Dus daar moeten ze mee stoppen. Er komt een onderzoek naar de dood van een jongetje van drie in een ziekenhuis in Den Haag. Mogelijk had het te maken met een oogoperatie. Het jongetje zou zuurstoftekort hebben gehad en overleed drie dagen later. Het Openbaar Ministerie en de inspectie onderzoeken de zaak er is nog altijd geen Europese migratiedeal met Turkije. Het is de bedoeling dat het land geld krijgt en in ruil daarvoor asielzoekers tegenhoudt die naar Europa willen komen. Die deal die had vandaag rond moeten zijn, maar dat is niet gelukt, zegt correspondent Ardi Stemerding. En de reden is opvallend. Een woordvoerder van de Europese Commissie die wees e- eerder deze week op het oh. offerfeest dat deze week gevierd eh, wordt. En dat daardoor onderhandelaars ook een paar dagen thuis zitten. Maar het is denk ik wat kort door de bocht om te denken dat het eh, alleen maar daardoor komt. Het lijkt er ook op dat die deal met Tunesië nog niet rond is... omdat het land zoveel mogelijk geld wil binnenhalen met de deal. Er is in één dag al meer dan 380.000 euro opgehaald... voor kunstenaars en andere creatievelingen in Rotterdam. Gisteren gingen grote loods met ateliers en werkplaatsen in vlammen op. Deze man is er ook kapot van, zegt hij tegen nieuwsite Open Rotterdam. Een meubelmaker, interieurbouwer, uh, zit voornamelijk in een eh, hoog segment. Dus ik had echt wel heel veel dure spullen staan. Dus ik ben zo failliet als uh, failliet kan zijn. Je wordt alweer gebeld, het is een drukke dag. Je uh, ja, de hele dag gebeld met allemaal mensen die steun willen betuigen, iets willen betekenen, een rol willen spelen. En het is echt, echt heel bijzonder en hartverwarmend om dat allemaal te zien.